Mubarak zei op de televisie dat buitenlandse terroristen achter de aanslag van vrijdag op een kerk in Alexandrië zitten. Hij heeft gezworen de daders te zullen straffen. Mubarak heeft daarbij steun aangeboden gekregen van president Obama, die de aanslag heeft veroordeeld. Ook verschillende Egyptische moslimleiders, inclusief die van de fundamentalistische moslimbroederschap, hebben dat gedaan. Bij een een koptisch-orthodoxe kerk in Alexandrië ontplofte vrijdag een bom toen duizenden kerkgangers het gebouw verlieten na de nieuwjaarsdienst. Zeker 21 mensen kwamen daarbij om het leven. Na de explosie raakten christenen slaags met de politie en met moslims. Op Curaçao zijn twee Nederlandse militairen opgepakt die een speedboot zouden hebben gestolen om er een tochtje mee te maken. De militairen van 19 en 30 hebben de boot volgens de marechaussee afgelopen middag meegenomen en later brachten ze hem beschadigd weer aan wal. Volgens de marechaussee lijkt het erop of ze ermee over een rot zijn gevaren. De komende dag beslist de Curaçaose justitie of de twee militairen nog langer vast blijven zitten. In Washington is korte tijd grote commotie geweest toen het radiocontact met een vliegtuig verloren was gegaan. Het toestel dat een binnenlandse vlucht maakte was bijna bij het Ronald Reagan vliegveld. En dat ligt vlakbij het Capitool, de zetel van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. Het Capitool en omliggende gebouwen werden direct ontruimd en F-16's gingen de lucht in om het vliegtuig te onderscheppen. Maar dat bleek niet nodig. Na ongeveer een kwartier werd het radiocontact weer hersteld. Later bleek dat de piloot zijn radio op de verkeerde frequentie had afgesteld.